NOS-weerman Gerrit Hiemstra denkt dat het vanavond rond 7 uur begint te regenen in het zuiden van Limburg, waarna de neerslag zich in de loop van de avond snel over het land verspreidt. Vooral in het noorden is de kans groot dat het gaat ijzelen en daar kan het dan erg glad worden. Ook in de rest van het land is er kans op lokale gladheid omdat de regen op de weg kan bevriezen. In Rotterdam heeft een man vanmiddag een tijd lang honderden mensen in het UWV-gebouw vastgehouden. Hij liet hen in groepjes naar buiten gaan tot hij alleen achterbleef. De politie wist hem na enig praten eruit te krijgen. Hij bleek een mes bij zich te hebben. De man was naar het UWV gegaan om verhaal te halen. Hij was ontevreden over hoe hij behandeld was. De afdelingen spoedeisende hulp in de ziekenhuizen zijn volgens minister Klink niet voldoende op hun taak berekend. Klink schrijft dat aan de Kamer op basis van een onderzoek in 27 ziekenhuizen. Het onderzoek was opgezet om de kwaliteitseisen te testen, maar toonde volgens de minister onverwacht aan dat geen enkele afdeling aan alle eisen voldoet. Zo zijn artsassistenten en verpleegkundigen niet altijd goed ingewerkt en bieden sommige ziekenhuizen geen reanimatietrainingen aan de artsassistenten aan. Klink eist nu van de ziekenhuizen dat elke afdeling spoedeisende hulp permanent over een arts beschikt. En ook moeten de artsen uiterlijk in april goed zijn ingewerkt.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 Duizenden stemmers stelden hem samen. Dit is de Winterse 50. Dit was de top 3 van vorig jaar. 3. 2. Raven home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. 1. Winterse 50. 50. Mijn ramen zijn beslagen, de verwarming staat op zes. Een asbak vol met peuken en er staat een lege fles. Nee, nooit had ik gedacht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 Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van steen. Met kerst ben ik alleen.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 nog eens mee zou maken, waar tijd ik verkeerd? Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van stijl.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 Dit zijn de beste winterhits aller tijden. Welkom bij de Winterse 50. 48. Last night I took a walk in the snow. Couples holding hands, places to go. one but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss. binnenkwam. Halleluja, vrede op aarde, tenminste hier voor dit moment. De rode wien die ik is smak lichter dan twaalf procent. Oh, kerstmis, wens. vriezen, daar de kracht, Hier is de sneeuw, kan het nog mooier, dit was het allemaal weer. En de wind is maar nog rooier, nog rooier dan wel een brosseer. Oh, yes, yes, wel. Grote hond, grote vrede, dikke kop hier op de vloer. En ik zit boete, al auto's rijden. maar het geluid niet meer door. Kleine wel. over alles wat ik deed. diepe zucht, een hondenwit alweer in jouw Dat klinkt bekend. beneden, verwarming onder de raam. Eerste sneeuw, zo lang geleden, dat hier rust naar binnen kwam. Halleluja, vrienden. de hitlijst met de grootste kerst- en winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50. Christmas was made for the children. Destiny's, Child. Destiny's Child. Ah, ah. Day of Christmas, my baby gave to me a pair of Chloe shades and a diamond belly ring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 generosity, my man, my man.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 nacht, onveilige nacht. Alles brandt, smeult heel zacht. Weet u hoeveel gezellige vondu-avondjes eindigen met een ontbijt in het brandwondencentrum? Weet u hoeveel brandende kaarsjes jaarlijks de levensvreugde van kinderen doven? U wilt weten hoe u dat kunt voorkomen? Kijk dan op brandwonden.nl.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 love. De grootste kerst- en winterhits in de Winterse 50. 43. The bridge. 44. frangipani opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you, sharing our morning sun. winter in America is cold. And I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to leave love enough I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. But I wish I was there with you. I waken to the sadness of the rain and making love to strangers and wishing I had known enough of love to leave love enough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 Dit is een overzicht van de nummers 50 tot en met 41. 50. Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van stijl. Met kerst ben ik alleen. 49. want everything. 47. Santa, can you hear me? I have been so good this year. And all I want is one day. Tell me my true love is here. 47. Hier is de sneeuw, ik haal het nog mooier. Dit water, alles overheen. En de wind, is smaakt naar het rooien, naar het rooien, naar het wel 46. Koud hè? Ja, koud hè? Wat is het koud hè? Koud, koud hè? Berenkoud. Wat is het koud hè? Koud. 44. 43.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 谁？ Dekt het land, verlichte pleinen. De kerstboom overeind, cadeaus verschijnen. De koude wintermaand is aangebroken. De open haard in menigheid wordt aangestoken. Het is kerst voor is aangekomen. meer zo alleen. Kerst is voelt voor jong en oud, geborgen en vertrouwd. Kerstmis voelt voor jong en oud, geborgen en vertrouwd. Dit is de Winterse 50. 50 grootste winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50.